staat het wel vast dat de campagnefilmpjes op onder meer MSN en Hives... In het oosten van Afghanistan zijn vijf Poolse NAVO-militairen bij een aanslag om het leven gekomen. Volgens Poolse media reed hun auto op een bermbom. Drie militairen waren op slag dood, de andere twee bezweken in ziekenhuis aan hun verwondingen. De Polen reden in een konvooi toen de bom afging. In Afghanistan zijn 2500 Polen gelegerd. 73 proefapen van Organon mogen met vervroegd pensioen. MSD, het moederbedrijf van Organon, draagt de dieren over aan de stichting Aap in Almere. De Java-apen zijn als proefdier gebruikt en het was het eerste bedoeling dat ze naar een nieuw bedrijvenpark zouden gaan. Dat is opgezet door oud-medewerkers van Organon. Maar die verhuizing gaat niet door, omdat aandeelhouders er niets voor voelden. Daarom heeft MSD gekozen voor de stichting AAP, die exotische dieren opvangt. Ook de Abfacabo roept leraren in het voortgezet onderwijs op om maandag 9 januari te gaan staken. De kleine leraren in actie deed dat al eerder. De staking op de eerste schooldag van het nieuwe jaar is een protest tegen het verhogen van het aantal lesuren van 1000 naar 1040 en tegen het inkorten van een zomervakantie met een week. De bonden vinden dat onaanvaardbaar en willen dat met de staking in het voortgezet onderwijs in januari duidelijk maken aan de Eerste Kamer. Die stemt begin volgend jaar over het plan van minister Van Bijsterveld. Het weer dan nog vrijwel overal droog. Alleen in het zuidwesten en westen kan er soms regenen. In het noordoosten schijnt af en toe de zon. Het is 5 tot 8 graden. Morgen bewolkt en vooral in het oosten regen. Dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS Action.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 Hoe kom je ja. eraan? Ja, nou, die heb ik gekocht bij... Eh, gesponsorde Gesponsord Coca-Cola zie ik erop staan. Ja, ja, sta, ja gesponsord Coca-Cola. Ik je hem zo krijgen. Oké. Netjes. En voor mij neem je niks mee. sta, ik hier in mijn sta ik hier in mijn kerstpakje. Nee, Zonder kerstmuts is afgewaaid. Oh, die is afgewaaid. Oh, die Van jou had ik onderweg op. Ah, oké. Maar die is dus afgewaaid. Nou ja, kan gebeuren, maakt niet uit. Het zijn van die dingen, dat gebeurt wel eens. Ik ga even mijn telefoon op stilzetten. Nu pas? Ja. Had je al lang kunnen doen. Nee, want ik zat hier in dat rekje. Uh... Eh, oh ja, er zijn allemaal singeltjes hier in de studio. Ze zijn, staan heel rekjes. Ze zijn eh, ingevlogen. Ingevlogen vanuit uh, het hiernamaals. Nou, <laughs> zelf toe kijk naar hoe ze eruit zien wel. Ja, dan... Nou, of, of het hier voor Maas. Dat gaan we doen. Nou, het zitten wel aardige dingen bij. Ehm, gaan we daar. Ik had al aangekondigd dat we vandaag eh, singeltjes gaan doen. Oh, oké. En ik had geen zin om LP's uit te zoeken. Want ik denk, dan moeten we die alsnog in onze top... Eh, top 81. Dus ik denk, eh, ik doe vandaag maar singeltjes. Hè? Nou, dat komt u weet toch dat u kunt stemmen, hè, dames en heren. Doet u dat wel, want anders hebben we geen top 20 volgende week. Ja. ja. Maar er is al gestemd, weet ik. Ja, zeker weten. Er is al een hoop gestemd. Ja? Ja, klopt. Oh, nou, ik hoop het. Uh, ik vind het wel leuk. Goed, eh, in ieder geval, dus we gaan singeltjes draaien vandaag. En eh, we beginnen met iets, dames en heren. Dat mag ik eigenlijk helemaal niet draaien. Want dat is zo ontzettend illegaal. Nou, dat gaan we ook niet doen dan. Jawel, wel. gaan het wel doen. Kom bij het schelen. Oké. hij luistert toch niet. Hij luistert toch niet. Wie zegt dat nou weer? Dat ben ik, samen met mijn collega. Oh? Waren jullie donker? Ja, nou ja, nog niet, maar het scheelde niet veel. Nee, ja, de foto te zien. <laughs> nou, het scheelde niet veel. Goed, eh, dit is de vinyljaren. Goedemiddag, uh, Ja, goedemiddag, eh, goedemiddag, luisteraars Luisteraars. Ja, luisteraars. Leuk dat u er weer bent. Dat u weer meeluistert, gezellig met ons. Ik zei al, we gaan singeltjes draaien vandaag. Ik heb weer een aardig aantal dingen meegenomen nog. En er staat hier een rekje naast mij. Dat hoort u dus ook. Dat, dat is een rekje. Maar die plaatjes zijn niet allemaal in even goede conditie hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Maar er zitten wel leuke bij. Jee. Jezus. Dingen die ik helemaal niet ken Maar sommige platen zien eruit. Nou, die zijn niet zwart meer, maar die zijn anthraciet grijs of zo. <laughs> Maar goed, wat had ik ook weer? Oh ja, ik heb jaren geleden, dames en heren, toen Marco Borsato nog... Van Jan Zwemmer hebben ze gehad. Ja. Dankjewel Jan. Dankjewel Jan. Eh, maar jaren geleden dat ik... Ehm, dat ik... Eh, eh, heb ik, eh, toen Marco Borsato nog aan het begin van zijn carrière stond... toen hij eigenlijk net de Soundmix Show gewonnen had... of daarvoor geloof ik zelfs nog... Ehm, heb ik eens een kerstmedley, een kerstmedley met hem opgenomen. Dat weet hij waarschijnlijk zelf niks meer van. <laughs> Want het is nu... Nou, het zal het zijn. Ehm, ik denk dat het een jaar of twintig geleden... even kijken, het is nu 2010... Ik denk dat dat zo 1993 is geweest dat, die, eh, dat Marco Bassato bij mij in de studio was. En die kerstmedley, een eh, kerstmedley heeft eh, opgenomen. Ja, dat moet Het moet ongeveer 93, 94 geweest zijn. dus... En ik wilde u dat toch laten horen. Ik kan mij het schelen. Als, ik, uh, boos opbelt, dan, dan horen we dat wel. Maar we draaien hem wel. De kerstmedley van Marco Borsato. Oh, what a fields we go, laughing all the way. Bells of rings, making spirits bright. ja die van kerst hield, We wish you a Merry Christmas. We wish you maar blijkbaar dus wel. Oh nee, ik heb er niks mee. Maar ik vond het wel leuk. Ik vond dit weer terug in eh, mijn archieven. En ik denk, eh, ik ga het toch draaien. Misschien mag het wel helemaal niet, maar ik doe het lekker toch. Hoezo? Voor wie zijn de rechten dan? Huh? Voor wie zijn de rechten? Oh, ik zou het niet weten. Jij, jij bent toch de componist geweest? Ja. Nou, dan zijn de rechten op jou. Ja. Dan mag je draaien. Nou, dat was dus Marco Borsato. Ja, u moet wel denken... Sommigen zullen misschien denken van... Goh, wat is zijn stem Ja, ik moet wel even bedenken dat dit 15 jaar geleden is opgenomen. Nog voordat hij... Eh, voordat hij eh, eigenlijk echt, eh, echt beroemd werd. Zal ik maar zeggen. Het is, een, is ongeveer de periode geweest dat hij... dat hij met de Soundshow bezig geweest was. Nog long, voordat hij die won, volgens mij. Nou, toen was hij een keer bij mij. En toen heeft hij dit opgenomen. Ja, oké. En eh, begeleiding, eh, alle instrumenten en zo, dat ben ik allemaal zelf. Dus eh, dat is hoop Op piano's Ruud Jansen, op drums Ruud Jansen, op gitaar Ruud Jansen. Ja. Zoiets? Ja, zoiets. De, de grote ikke-show? Ja, de ikke-show. oké, dat gaat goed. Ehm, ken jij Laura trouwens? Laura Jansen, jazeker. Ja? Nou, wil jij even vertellen wat ik van hou? Nee, dat, ik ben al verliefd op haar. Oh, jij bent verliefd op haar? Ja. Nou, dan mag jij het zeggen. Tel, dan zal ik het wel vertellen. Tyler, tel, hè? Wat? <laughs> Oké. Ik weet niet of die, uh, of die een beetje klinkt hoor. Want het zijn allemaal oude plaatjes hier staan. Maar we gaan het gewoon proberen. Tell Laura, Laura I love her. and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race. Thousand dollar prize it read He couldn't get Laura on the phone So to her mother Tommy said Tell Laura I love her Tell Laura I need her Tell Laura I may be late I've something to do drove his car to the racing ground He was the youngest driver there The crowd roared as they started the race Round the track they drove at a deadly pace No one knows what happened that day How his car overturned in flames but as they pulled him from the twisted wreck With his dying breath They heard him say praise for her Tommy who passed away. It was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry. ik heb het tegen Laura verteld hoor. Oh, ik ben verliefd op haar. Ja, sorry, ik zat zo in, die, in, die, in dat rek te kijken. Dat is ja, gewoon helemaal... Wat een nou. mooie cadeautjes allemaal, hè? Hè? Dankjewel, Jan Zwemmer, zeg je dan. Ja, dankjewel, Jan Zwemmer. Ja. Nou, er zit ook een heleboel troep tussen, hoor. Maar ik bedoel, dat maakt niet uit. Er zitten ook hele leuke dingen tussen hey, Bernardine, die heb ik ook nog. Datzelfde singeltje. Bernardine. Ja. Oh. Maar eh, wat we nu gaan doen, eh, dames en heren, dit was Richie Valens natuurlijk. En het nummer dat heet uh, Tell Laura I Love Her. Prachtig mooi plaatje uit de jaren 60. Nou, ik heb hier een, ik heb hier een hele mooie voor jou. <laughs> voor mij? <laughs> Ja. Oh, vertel. Ja, schommelstoel heet die. Schommelstoel. <laughs> Van Gert Timmerman, hoe vind je die? Een moederhart, een gouden hart. Nou ja, wat een ellende allemaal. Maar de volgende single vond ik er ook bij. In dat rekje wat hier vlak bij mij staat. En dat is een hele leuke. Ik hoop dat hij een beetje kwalitatief nog aan te horen is. Maar hij is wel erg mooi. Het is een nummer dat eh, afkomstig zou zijn uit een teenage opera. Alleen die teenage opera is er nooit gekomen. Alleen dit nummer is eh, wel een gigantische hit geweest in de tijd.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 En aan uw radio te gaan zitten draaien om het geluid beter te krijgen. Dat gaat echt niet lukken. Nee, dat gaat hem niet worden. <laughs> gaat hem niet worden. Luister maar naar ons stemgeluid en tune hem daarop af uw radio. Dan is dat voor de rest van af. Er staat hier Joost Zwemmer, Die heb je een, een zootje singles neergezet. Nou, dat is echt lach. Ik zit, ik zit mij kostelijk te vermaken hier met het zoeken in dit rekje 1. Er staan er drie. Ik heb er nu pas één voor drie kwart doorgewerkt. En ik heb heel wat leuks. Eh gevonden. De volgende daar zitten hier twee dames in de studio. En ook Maurice. Ik denk met de volgende plaat. <laughs> ik zeg lekker niet wat het dit is. Ik denk dat jullie van afgrijzen de studio uitlopen. Zometeen, als je dit hoort. Maar het zieltje staat er ook tussen. En ik vind dat leuk. Nou, zet de open hart maar uit thuis. Ja. Want die hebben wij voor u. Die hebben wij voor u. nou, daar komt hij hoor. Let op. De open hartplaat. Ja. om zo'n keur van kansen en menig hartje dat hij overwon. Ver over berg en dal klonk ver het onderschouw, steeds als een blij signaal voor allemaal. Meisjes richten hun blikken naar de dier. Ik krijg er zo warm van. Ja, is dat zo? Ja, van die open haard. <laughs> Hij is wel heel ernstig. ernstig dit, hè? Natuurlijk al over. Had ik je de volgende al gegeven? Nee, nog niet. Oké, nou die komt nu dan. Tot groot ergernis van jou. Ja, ik vind het toch. ik, oh, de Beatles. Ik hoop dat er een te draaien, <laughs> dat die te draaien is. nee, maar dat is echt leuk. ik heb hier een hele stapel. Het is zo jammer dat nergens hoesjes om zitten alleen zijn allemaal genummerd, hè? dus je moet ze wel weer op nummertje terugzetten. Oh, nou, eh, de groeten, dat, eh, dat heb ik Ze zijn allemaal gecategoriseerd en nou, genummerd. Nou, dat heb ik allemaal niet gedaan, hoor. Ik, dat klopt trouwens ook niet, want ik zie, nou ja. Eh, we gaan deze doen. Die vind ik leuk. Uh-oh. Ja, nou, de komen hoor. Het originele singeltje uit 1963, dames en heren. terug in de tijd met John Paul George en Ringo. Het is nog wel geen confrontatie, maar goed, maakt het uit. John Paul, George en Ringo. En het heet I Wanna Hold Your Hand. Als het lukt tenminste hoor. Ja, wacht even hoor. Eén tel. Ja, één tel. Eén tel. Eén. Oké. dat ik het singeltje voor het eerst hoorde, eh, toen klonk het eigenlijk ongeveer net zo. Maar ja, toen hadden we alleen Radio Veronica <laughs> op de middengolf. Dus dat was eh, nu ongeveer wel eh, vergelijkbaar. Ja. Goh. ik vind hem <laughs> mooi. Ja, nou, ik heb Zo dat lekker die donkere dagen voor kerst, dat knisperende haardvuurtje eronder. Oh, ik heb nog veel meer moois heel... Sorry? Ik heb, hier nog veel meer moois liggen. Ja, ik ben benieuwd. Er komt, er komt nog wel het een en ander. Zomaar. Maar dan gaan we gaan eerst... Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Ja, dat kan, dat kan inderdaad. Kan inderdaad ja, vandaag helemaal. Ja, vandaag loopt het helemaal aan af en toe. Maar ja. je wil niet weten wat er allemaal vandaag komt met eh, raar lopen. Dat is, eh, <laughs> dat is eigenlijk best wel logisch. Ja, natuurlijk. Want wat is het dit weekend? Tenminste, eh, zondag? Zondag is het kerst, hè? Ja, en zaterdag is het? Eh, ook kerst. Kerstavond. Kerstavond, ja. En dat is een stomme van, van ons Nederlanders, hè? Ja. Wij zijn heel stom eigenlijk, want wij hebben een tweede kerstdag. Ja, dat hebben ze nergens. Dat hebben ze nergens behalve in Nederland. Ook een tweede paasdag hebben ze nergens behalve in Nederland. Er is een, tweede eh, Pinksterdag hebben ze nergens behalve in Nederland. Maar er is een hele goede comedy over, hè? Is dat zo? Ja. Dan moet je eens op YouTube moet je zoeken ehm, naar John Feely. Zou ik dat meteen even doen? Eh, John Feely is opzoeken op, eh, op YouTube. Eh, en dan de conferentie heet Pinksterdag. Hoe schrijf ik eh, Feely? F-E-A-L-I-Y. Maar je kan ook zoeken op Pinksterdag, of niet je hem ook wel. heb ik. Ja, oh, dat kan hem ook. Ja, dat is hem. Koninginnedag, ja. Dat is hem. Hello? Hello. I knew you would. Um, so, Holland, it's so, oh, it's good to be back. It's, I keep coming here. I used to live here. Gaan we een stukje doorskippen? And I, every time I come back, every time I've been back since, it's a holiday. <laughs> It, you've got more holidays than any other country in oh, the world. I, I, there's, a, there's a period in the year where every day is a holiday. And all your holidays are. They're an excuse to shut the shop. That's all they are. You get to the shop and you go, no. Can I buy something? No. Why? Pinksterdag. ja, nee, dat bedoel ik dus. Ja. What? Pinksterdag. What's Pinksterdag? I've no idea. Uh, <laughs> but it says you can shut the shop. And uh, I'll come back next day. Can I buy something today? No, why not? Tweede Pinksterdag. die ja, maar Die, gaat, die gaat, nog veel verder door. Op een gegeven moment heeft hij op een gegeven moment ook een opmerking van... Eh, eh, wat zei Jezus toen hij op hemelvaartsdag <laughs> naar de hemel ging <laughs> tegen de Hollanders? Don't forget to shut the shop. oh, heerlijk. <laughs> ja, maar eens opzoeken. John, hij heet John Feely. Dat, eh, het is dus zo'n stand-up comedian. Koninginnedag heet het. Eh, ja, Koninginnedag heet, heet, het. Uh, ja, Koninginnedag. En hij gaat echt... Eh, hij signaleert dat verschrikkelijk goed. Dat is echt niet te geloven. Het is een heel mooi verhaal. Ja, goed. Op YouTube dus. Maar we waren met uh, eh, Ik kan eraan lopen bezig. Wat gaan we doen vandaag? Zal vandaag kerst te maken hebben? Vandaag hebben we het zeker weten met kerst te maken. je weet dat ik heel erg van de kerstnummers hou. Ja, daar ben jij gek op hè. Daar ben ik helemaal gek op. ik ben al helemaal klaar mee. Ben, toch ben helemaal gek op. Eh, Bing Crosby hebben we vandaag. Jij hebt ook een kerstboom van 3 meter in je kamer staan. Vier. Vier, oh. Oh, het plafond is alleen 2 meter hoog, dus ik heb een gat in het eh, plafond moeten maken. Ja, ja. En die staat nou gedeeltelijk in mijn ouders een slaapkamer. dus het ah, bed heb ik zo'n beetje aan de kant moeten schuiven. Ah. Maar het staat erin. Het staat erin. Nou, en toen mijn vader naar bed ging de eerste keer, <laughs> dus, prikte er iets in zijn rug. Ja. En dat was de piek. Dat was de piek. Ja, niks aan te doen. Maar in ieder geval Bing Crosby. Met A White het aller, aller, aller, allermeest verkochte kerstnummer aller, aller, aller tijd. En meest gecoverde kerstnummer. Ook dat toch.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 de kerst op de radio hier in het Zandvoortse winterwonderland. Het allermeest verkochte en gecoverde kerstnummer wat er, eh, wat er bestaat. vandaag daar kan niemand ook maar dan ook helemaal niemand aan tippen. Eh, John Lennon heeft ooit eens gezegd toen hij Happy Christmas War is overgeschreven van ik wil een beter nummer schrijven dan White Christmas. dat nou, lukt niet. Dat is hem wel gelukt. Oh. Want ik vind het wel nummer wel beter. Alleen qua, maar ja dat is mijn smaak natuurlijk. Maar qua verkoopcijfers is het inderdaad nooit gelukt. En dat lukt ook denk ik niemand meer. Want eh, degene die, nou die, die man die dit nummer geschreven heeft, dat is volgens mij Irvin Berlin, als Klopt. het ehm, nou, die is er echt, die, die heeft alleen, dit, alleen al met dit nummer heeft hij zijn zakken zo <laughs> verschrikkelijk gevuld. Maar intussen eh, eh, die man leeft al lang niet meer. En het is ook ouder dan 50 jaar. Dus ik denk dat het tussen, tussen wel een beetje vrij is. Maar goed, maakt niet uit. White Christmas dus. Het meest gespeelde, gedraaide, gezongen kerstliedje alle tijden. En zoals het kan, in, eh, eh, het kan raar lopen natuurlijk, hebben we een cover. Ja, en die cover die hebben we vandaag van Marco Bakker. Marco Stakker? Ja, Marco Stakker. Marco Bakker. Stakker, ja, ja. ja. weet, je, weet je wie de zoon van Marco Bakker was? Ruud Jansen? Nee, helemaal Brood. <laughs> Ik dacht dat het een broer was. Flauw, hè. Maar um, ehm, Makke dus. Ja. En hoe heet het nummer? Uh, White Christmas ik. Ja, hoe zou dat uh, zomaar kunnen? Ik snap het niet. dat zeggen. Eh, hij woont weer in Beverwijk. Dus gezellig is je buurman. Nou, dat, dat, dat kan bijna hij ook, wel. Bijna wel. Dan kan hij ook mee luisteren, dat weet je. Want via de eh, teksttelevisie, op digitale, kan je het ook in Beverwijk ontvangen. Ja, dat klopt. Kanaal 40. Ja. En uh, hij woont inderdaad vlakbij me tegenwoordig. Hij is, hij, is een Beverwijker. En hij is kan die ook niks geweest. En nou is hij weer met zijn vrouw Willeke van Rammelzooi. Is hij weer, <laughs> is hij weer teruggekomen. Marco, Stakker en wil ik er van zo. Ja, een bekend stel. Maar goed, we gaan de, de, de, de jury eh, vragen oh ja, om ja, een oordeel. Ik wou het volgende plaatje al aankondigen. <laughs> Kan je nagenoeg genoeg vanaf wil. Maar, ja, eh, ik, eh, ik een beetje naar de jury zitten kijken op de camera. Oh. Die zitten tegenwoordig op locatie. Oh. Ja, je hebt dat 3FM dat ze overal op locatie zitten. Dus de jury wou ook een keer op locatie. Ja, maar die hebben een plastic huis, hè? Die hebben een plastic huis, ja. ja, ja. Eentje die helemaal zwart is rondom, een kliko. Zo'n maar goed, sorry. Ja, ik, ik zie ze de tv. Jullie mogen op de knoppen drukken hoor. Welke willen jullie? Ja, er zit vertraging tussen, twee seconden. Ja. Oh. <laughs> Ja, of een hele grote fan van uh, Bing Crosby. Dus dat, kan ook, Volgende week trouwens, dames en heren. Laten we dat nog maar eens even vertellen. Volgende week dan hebben wij, gaan wij een, eh, onze eh, top 20 uitzenden. Over de albums die we dit jaar gedraaid hebben. Ja, en u kunt die top 20 zelf samenstellen. Dat vinden we zo leuk. En dat kan <clears throat> als u gaat naar http... Dubbele punt, slash, slash, vinyljaren, punt, webklik, nl. Dus ik herhaal. HTTP, nou dat hoef je er niet eens voor te zetten. Nou hoor, gewoon vinyljaren.webclick.nl Ja, dan kom je er vanzelf terecht. Dan kunt u daar stemmen. Daar staat een lijst met 85 LP's. 81. Oh, 81. Oké. Daar staat dus een lijst met 81 LP's. En nou ja, die LP's, de 20 platen die de meeste stemmen krijgen, die gaan we dus volgende week uh, gaan we nummers van draaien. Niet helemaal natuurlijk, want dat kan natuurlijk niet. Nee, maar, maar de, de, een, eh, de, mooiste nummers van die LP gaan we draaien. die gaan we dan draaien. Dus volgende week woensdag dus 28 december tussen 2 en 4. En als het misschien, als het leuk is, en we komen niet uit, dan zullen we u uurtje extra mogen pikken van de baas. Je weet maar nooit. Dan gaan we, merken het vanzelf tegen die tijd. ik heb al vragen gekregen van eh, luisteraars die ook een eh, lijst uh, wouden samenstellen. Want er staat bijvoorbeeld Led Zeppelin 2 staat ertussen. Ja. Maar die vonden ze niet zo mooi. Led Zeppelin 3 vonden ze mooier. Mag ik die dan ook kiezen? De antwoord is nee. Want het gaat over de platen die we het afgelopen jaar gedraaid hebben. En dat was toevallig van Led Zeppelin 2. Bijvoorbeeld Exception 1 staat er ook tussen. Mag ik dan voor Exception 2 kiezen? Nee. Het is de bedoeling dat u het samenstelt uit de lijst. Ja. En, en als, u, als u voor Ruud Jansen live at the Sun stemt, dan eh, krijgt u van mij de Zwarte Piet toegespeeld. Oh. <laughs> Goed, dan krijg jij met de roe. Dan neem ik volgende week even een zweep mee. En dan uh, ben jij aan de beurt. Uh-oh. Oeh, oeh. Oh, Goed, het volgende singeltje, dames en heren. Want we hebben dat, dat, prachtige rekje van Jan Zwemmer. De plaatjes zijn allemaal eh, flink beschadigd en kraken. Maar dat vinden we nou juist vandaag wel eens een keer leuk. Als je naar buiten kijkt en zo. Dan eh, heb je wel een hard vuurtje nodig. De volgende is van Sam Cooke. Het is een hele oude. Het is ook eh, diverse keren gecoverd. maar het is een heel mooi liedje van Sam Cooke. En het heet Chain Gang. Zo. Ja, zeg toch Open haard is erbij voor kerst. I ah, hear something saying Well, don't you know That's the sound of the men working on the chain Yeah That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, Good, ah, good, ah, good, ah, good, ah. Well, don't you know that's the sound of the men working on the chain gang? the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing, wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, mm, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman, whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, mm, oh. my, my, my, my, my, my, my, oh. my work is so hard. Give me water. I'm thirsty. My, my work is so hard. Ja, ja. We zitten echt in de hele oude platen vandaag. Ik had, ik had mijn koffer gewoon lekker thuis kunnen laten. Nee, we hadden geen dopje gehad. Ah, nee, hadden we geen dopje gehad. Dat is waar. Sam Cooke was dit. Een nummer uit de 50 jaren. Working on a Chain Gang. En... Eh, die is ook wel op diverse manieren, geloof zelfs door de Stones ook nog gecoverd. En door, door Otis Redding. En, eh, maar in ieder geval het origineel was van Sam Cooke. Frank Sinatra had een dochter. Daar heeft hij een liedje over geschreven. Dat heette Nancy with a Laughing Face. Maar die Nancy die ging op een gegeven moment ook zelf zingen. Ja, dat was nou niet bepaald de kwaliteit die de vader had. Maar oké, maakt het uit. Ze ging toch wel zingen als jonge dame. En zij maakte een knaller van een hit. Want die plaat die heeft echt wekenlang nummer 1 gestaan in de 60s. Eh, later ging ze ook nog dingen doen met Lee Hazelwood en zo. Maar dit plaatje maakte ze dus alleen. En er is onderlangs, ik weet niet meer van wie, maar zelfs nog een, hedendaagse cover van gemaakt van dit nummer. Maar we draaien het origineel en hij kraakt weer lekker. Hier is Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking. Ja. gonna walk all over you walk all over you Start gonna walk all over you Are you ready, Boots? Start walking Nou, dat zijn echte vinyljaren. Hè? Je hoort het goed. Dat is het leuke. Maar, ik zou je vertellen, als een cd in zo'n conditie zou zijn geweest, deze singles, dan was hij al lang niet meer te draaien geweest. En de singeltjes gaan gewoon door. Nancy Sinatra was dit met These Boots Are Made For Walking. En, en Jessica Simpson, die heeft het uh, hedendaagse versie ervan gehad. Oh ja, ja, ja, was Jessica Simpson. Maar ja, goed, eh, we houden het bij Nancy. Want we gaan het nu naar een ander icoon uit de jaren 50 en 60. De man die nog steeds... Eh, bij heel veel eh, dingen heel veel eh, geliefd is. Ondanks het feit dat hij al zeker, hoe lang ze die dood zijn? Nou, een jaar of dertig toch zeker al. Uh, ja, is toch zeker al een jaar of dertig dat hij eh, niet meer onder ons is. Ik heb het natuurlijk over Elvis Presley. Zo. <laughs> Elvis Presley. Oftewel, It's Now or Never. Of, oftewel, op zijn Italiaans. Oh, sole mio. Oh, goedemorgen. Ooh. when I first saw you With your smile so tender My heart was captured My soul surrendered I spent a lifetime Waiting for the right time Now that you're near The time is here At last just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me Presley, goudnummer, fantastisch. It's Now or Never, oftewel uh, Oh Sole Mio. En eh, dat uh, luidde eigenlijk toch wel een beetje meer een zachtere periode van Elvis in. Want hij zei daarmee de rock'n'roll eigenlijk een klein beetje vaarwel en ging nog wat een beetje de zachtere toer op. ja. Goed, Elvis Presley dus. En O Solo Mio. Ik geloof dat het uit 1959, 1960 was zo'n beetje ongeveer. we nog even we een andere erachteraan gooien uit de Flower Power periode. Roy Wood en eh, eh, The Move. En het nummer heet Flowers in the Rain. one morning half asleep With all my blankets in a heap And yellow roses scattered all around The time was still approaching For I couldn't stand it anymore So Mary goes upon my eider down I'm just sitting watching flowers in the rain Feel the power of the ride with all the windows open wide Couldn't pressurize my head from speaking Hoping not to make a sound I pushed my head into the ground In time to catch the sight that I was seeking I'm just sitting watching flowers in the rain Roy Wood, later eh, opgegaan in het eh, Electric Light Orchestra. Goed, nou, we gaan naar het nieuws, denk ik. ja, dat klopt. Het nieuws van eh, drie uur. Ja. En dan gaan we weer verder met... Het kampvuurtje. Het, het kampvuurtje. kampvuurtje. En stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dik de Hark met het NOS Journaal. De campagne van de stichting Meld Misdaad Anoniem, die gericht is op tienermeisjes, heeft succes. Minister Opstelten